goedemorgen. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Heel veel vrouwen zijn online wel eens geïntimideerd. Volgens de hulporganisatie Plan International heeft wereldwijd meer dan de helft van alle meisjes en vrouwen tussen de 15 en 25 ermee te maken gehad. Dan hebben we het over eh, pestgedrag, het neerhalen van meisjes, agressieve, beledigende opmerking. Maar ook eh, dreigen met seksueel geweld of dreigen dat er eh, seksueel getinte foto's zullen worden opgestuurd. Of dat contactgegevens kunnen worden achterhaald. Vooral in Brazilië en op de Filipijnen gaat het niet goed, maar ook Nederland staat hoog op het lijstje. Hier zeggen 6 op de 10 meisjes meisjes en vrouwen online wel eens geïntimideerd te zijn. Mondkapje op en hup de auto in. President Trump heeft gisteren eventjes het ziekenhuis verlaten voor een autoritje langs zijn aanhangers. Die stonden al een paar dagen op hem te wachten, zegt hij. I think we're going to pay a little surprise to some of the great patriots that we have out on the street. And they've been out there for a long time and they've got Trump flags and they love our country. So when I look at the enthusiasm And we have enthusiasm like probably nobody's ever had. Niet iedereen was blij met zijn zwaaiactie. Zo tweette een arts die verbonden is aan het ziekenhuis dat iedereen die bij Trump in de auto zat nu twee weken in quarantaine moet. Trump zelf knapt al behoorlijk op. Volgens zijn artsen kan hij vandaag misschien alweer naar huis. Het dodental door noodweer in Noord-Italië en Zuid-Frankrijk is opgelopen. Zaterdag werden al de lichamen van twee vermisten gevonden. Gisteren vonden de hulpdiensten nog eens zeven lichamen. Bijna duizend Franse militairen zijn naar het getroffen gebied gestuurd om mee te helpen bij het opruimen en het zoeken naar vermisten. Een man uit Nijmegen is afgelopen weekend uit de bocht gevlogen op de A6. Toen de politie langskwam bleek dat de man niet in zijn eigen auto rondreed, dat hij niet verzekerd was en dat hij waarschijnlijk wiet had gebruikt. Ook zei hij dat hij al 35 jaar zonder rijbewijs rondreed. De man is opgepakt en heeft meerdere boetes gekregen. Het weer. In het noordoosten begint de dag droog met soms zon. In de rest van het land bewolking en buien. En het wordt een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn problemen aan de noordkant van Amsterdam door een technische storing in de Koentunnel. De tunnel richting Den Haag en Rotterdam is helemaal dicht, dus het verkeer moet omrijden via de A10 Oost, de Zeeburgertunnel veroorzaakt ook vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad.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 when you call me mamacita. Alright, uh huh. Boy, you got me saying ooh la la. I me me oh, oh my God. Call me mamacita. de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft zich voor het eerst sinds vrijdag weer even in het openbaar laten zien. Hij maakt een korte autorit langs zijn fans. Mogelijk mag Trump vandaag weer naar huis. Het Zorginstituut heeft aangekondigd dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden... welke zorg wel en niet wordt vergoed. De kosten voor de zorg lopen steeds verder op door dure medicijnen en door vergrijzing. Nieuwe kleine aanbieders van jeugdzorg doen het financieel goed... terwijl de helft van de grootste jeugdorganisaties op omvallen staat. Dat schrijft Dagblad Trouw, die heeft jaarcijfers geanalyseerd. En het weer, regen en vanmiddag buien. In het noordoosten is nog droog en wat zon.